Komt er een nieuwe variant van het coronavirus die hard rondgaat in het Verenigd Koninkrijk... En dat heeft ook gevolgen voor de duizenden Nederlanders die in Engeland wonen, zegt correspondent Tim de Wit. Je kunt je goed voorstellen dat een behoorlijk aantal van hen van plan was om de komende dagen naar Nederland te reizen in verband met de kerst. Maar met het vliegtuig lukt niet meer, de trein lukt niet meer. En ook de boot en de kanaaltunnel zijn nu geen optie. Ons kabinet kijkt of Nederlanders die vastzitten hulp kunnen krijgen. Nog meer Brits nieuws, want ik heb weer een nieuwe Brexit-aflevering voor je. Op middernacht liep er een deadline af, maar ook die werd niet gehaald. De teksten waarin de plannen staan moesten namelijk op tijd worden vertaald. Maar die teksten waren überhaupt nog niet af, zegt deze Europarlementariër. Zelfs daar zijn we heel flexibel in geweest. Hebben we nu gezegd, we doen het met de Engelse versie. Daar is ook in onderhandeld. Maar we kunnen een tekst die we niet gelezen hebben, gaan we ook niet stempelen. En dus wordt er vandaag waarschijnlijk weer verder gepraat. Er moeten de komende tijd tijdelijke afspraken komen totdat de Brexit-boel echt rond is. En nog anderhalve week en dan zit 2020 erop. Dit keer wordt het jaar niet uitgezwaaid met knallers en pijlen vanwege het vuurwerkverbod. In Alkmaar konden mensen twee weekenden op rij hun vuurwerk inleveren. Ook deze jongen kwam langs. zie je vuurwerk, uh, en zo, dat ik hem vorig jaar had ik nog gehaald. Maar ik had het nog liggen op zolder en denk van, eh, ik breng het maar eh, even langs. Ik kan moeilijk in de prullenbak gooien. ik ga het toch niet meer afsteken. Het lag met mijn ouders, ik woon nu in Amsterdam. Dus ja, anders ligt het er maar ook, maar ook met de rotten, toch? Uiteindelijk werd er 250 kilo aan knallers en sierpotten ingeleverd. Als beloning kregen mensen een zakje oliebollen. Ook in Rotterdam, Utrecht, Amsterdam en Den Haag komen binnenkort inleverdagen voor vuurwerk. Het weer, het gaat regenen. Dat is al begonnen in Zeeland. De komende uren ook in de rest van het land.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 I really couldn't care less, and you can give it my best, but just know I'm not your friend. Oh. phone. Articles, articles, articles, rather you remain unremarkable. Got a lot of interviews, interviews, interviews. When they say your name, I just act confused. Did you have fun? I really couldn't care less, and you couldn't give them my best, but just know. I'm not your friend. tried to understand that certain feeling carved by another's hand. Oh, but it's too late to hesitate.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 Reizen vanuit het Verenigd Koninkrijk naar omliggende landen... is vrijwel niet meer mogelijk door de uitbraak van een nieuwe coronavariant. Er gelden inreisverboden voor Britse vlieg- en bootreizigers. ook de kanaaltunnel richting het vasteland is dicht. Aan het eind van de eerste coronagolf hadden 10.000 jongeren minder een baan... dan in diezelfde periode vorig jaar. Vooral mbo'ers en uitvallers in het hoger onderwijs hebben sinds de eerste golf minder vaak werk. PvdA-leider Ascher heeft excuses aangeboden voor zijn rol in de toeslagenaffaire. Op Facebook noemt hij de conclusies van de parlementaire ondervragingscommissie pijnlijk.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 The most joyous Christmas, Christmas. if luck could be with dan langzaamaan gaan allemaal fijne dagen en een voorzitter.